9 uur. Marnix Sampersen met het NOS-journaal. De laatste nog levende bevrijder van Auschwitz is op 98-jarige leeftijd overleden. Davids Dushman was zelf Joods en diende destijds in het leger van de Sovjet-Unie. In februari 1945 reed hij met een tank door de hekken van het vernietigingskamp. Van de tankdivisie overleefden maar 69 van de 12.000 soldaten de oorlog... Dushman werd later succesvol schermer in de Sovjet-Unie. Hij woonde ook in Oostenrijk en verhuisde later naar München, waar hij overleed. Het Nederlands elftal heeft in de laatste wedstrijd voor het EK met 3-0 gewonnen van Georgië. Depay, Weghorst en Gravenberg waren de doelpuntenmakers. Het EK begint vrijdag. Volgende week zondag speelt Nederland de eerste wedstrijd tegen Oekraïne. Een kudde ontsnapte olifanten heeft in China na 500 kilometer lopen de miljoenenstad Kunming bereikt. Autoriteiten proberen te voorkomen dat de dieren de stad ingaan. De 15 Aziatische olifanten worden in de gaten gehouden met onder meer honderden politiemensen en tientallen vrachtwagens. Ook zijn 14 drones ingezet. De dieren ontsnapten 40 dagen geleden uit een natuurreservaat. Tot nu toe zijn er geen meldingen van gewonden. Wel hebben de dieren onderweg veel schade veroorzaakt aan landbouwgewassen. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn volgens een exit poll gewonnen door het CDU. Bij het sluiten van de stemlokalen stonden de Christen-Democraten op 35 procent en daarmee zou de CDU de grootste blijven. De rechtspopulistische AFD volgt met ruim 23 procent. De verkiezingen in Sachsen-Anhalt zijn de laatste in Duitsland voor de parlementsverkiezingen in september. De CDU staat er in de landelijke peilingen niet goed voor. Het weer droog en in het oosten blijft het nog lang bewolkt. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Het wordt 17 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is druk op de N9 Den Helder-Alkmaar tussen Schorel en Bergen.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 Dat hij gewoon nog veel te jong was te beseffen. Hoe mooi dit achteraf zou zijn. is wat hij zijn jongen ik zou zeggen Wanneer hij voor zichzelf zou staan Hij zou zeggen Kom zeker in het leven. toda la verdad. Dus heb lief zoveel je kan. En geef alles wat je hebt om weg te geven. Want daar word je rijker van. lo que das volverá. Geloof in wat je wilt bereiken. Si lo puede pasar. bereik je nooit de top?